Michel Koenen met het NOS-journaal. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam blijft nog tot zeker 9 uur vanavond dicht voor politieonderzoek na een kettingbotsing eerder vandaag. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte vijf mensen gewond. De omgekomen persoon zat in een auto die beklemd raakte tussen twee trucks. Bij het ongeluk bij Vuren in Gelderland was ook een auto met caravan betrokken. Jongeren die dit jaar 18 worden of zijn geworden... krijgen morgen een brief van minister Schippers. Daarin staat de vraag of ze orgaandonor willen worden. De minister hoopt dat de jongeren zich die nog niet als donor hebben geregistreerd... het gesprek erover aangaan. Volgens Schippers is orgaandonatie ook onder jongeren een onderwerp dat moeilijk bespreekbaar is. Twee directeuren van thuisorganisatie Aliade sjoemelen met miljoenen euro's aan zorggeld, meldt RTL Nieuws. Ze geven namens de instelling opdrachten aan bedrijven waar ze zelf eigenaar van zijn. Op die manier zouden ze tonnen verdienen. Volgens experts is er sprake van verboden belangenverstrengeling. De terroristen die aanslagen pleegden in Parijs en Brussel... hadden van tevoren contact met IS in Syrië. Dat blijkt uit een geluidsbestand dat op de laptop stond van terrorist Bakrawi... die zich opblies op luchthaven Zaventem. Volgens de VRT en een Franse krant gaan de gesprekken over mogelijke doelwitten en tactieken. En er komt opnieuw Europese subsidie voor schoolmelk en schoolfruit. De Europese ministers van Landbouw steken 250 miljoen euro in het project. Nederland stemde tegen, maar gaat wel gebruik maken van het Europese geld. Drie jaar geleden noemde toenmalig minister Timmermans het schoolmelkprogramma een voorbeeld van overbodige Europese regels. Landen zouden volgens Timmermans het net zo goed zelf kunnen regelen. Het weer nog op de meeste plaatsen veel zon en het zuiden wat bewolking. Het is 15 tot 20 graden en het kan stevig waaien. En vanavond meer bewolking met in het zuidwesten mogelijk een bui. En morgen wisselvallig dan een graad of 15. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral vertraging op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zandbobbel. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Op de A4 richting Den Haag tussen Prins Klausplein en Den Haag-Zuid. De oorzaak is een kapotte vrachtauto. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Gorkum en Leerdam 2 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk op de andere rijbaan van Nijmegen naar Gorkum. Er staat file tussen Geldermalsen en Deil. En de rijbaan is dicht tussen Deil en Arkel. Dat duurt tot in de loop van de avond. Omrijden kan het verkeer via Den Bosch en Waalwijk. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. 8 kilometer na een ongeluk tussen Krooswijk en Moordrecht. De A27 gaat langzaam van Utrecht naar Breda tussen Hagenstein en Noorderloos.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 Vandaag ben ik eigenzinnig en start ik met de grote winnaar tijdens de uitreiking van de Country Music Awards Chris Stapleton, bezig aan zijn doorbraakjaar. Hij ging naar huis met meer hardware van de Academy of Country Music Awards dan alle anderen. Hij werd gekozen tot zanger van het jaar. Hij won album van het jaar met Traveler en song van het jaar met Nobody to Blame. Ik heb gekozen voor deze songs met als toegift Tennessee Whiskey. Ik begon met de titelsong van het album, Vervolgens komen Tennessee Whiskey en Nobody to Blame aan de beurt. Ik wens je weer heel veel luisterplezier. Used to spend my But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back, being too far gone. Your are as smooth as Tennessee whiskey. this time. de naald. She took down a photograph of our rods, put my guns in hog, threw my clothes out in the yard, and changed out all the locks, and I got nobody to blame but me. I got nobody to blame. heb ik nog meer in dit eerste uur? Vaste onderdelen zoals het album en de act van de maand komen voorbij. De original van deze week komt uit 1959. Uiteraard ook weer aandacht voor muziek uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Laat 100 muziekliefhebbers luisteren naar You Dreaming van de Cactus Blossoms. En laat ze na afloop een naam noemen. Ik weet bijna zeker dat er minstens 90 met de Everly Brothers op de proppen zullen komen. En waarschijnlijk zijn het er 99. Mijn favoriete track is Adios Maria. Beautiful flowers are all that I dream of. You don't know what you've got, so you want what you can't have. I love to laugh at all of the hours all the jokes that I know, some way make you sour. Adios, Maria, I'll meet you in paradise. Run my hands through your hair at the break of sunrise. Adios, Maria. I'll meet you in the day that I lost him. It's a short road here that goes a lot longer. North to south, it's the same. High water will drown you. Adios, Maria. I'll meet you in at the break of sunrise. Audio. respect us. He lives his life so all men can see it. It's a troubled heart and a worried mind that bring you to fear it.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 Meet Me in Montana is geschreven door Paul Davis en opgenomen door Dan Seals en Mary Osmond als duet. Het werd uitgebracht in juli 1985 als de eerste single van Seals' album Won't Be Blue Anymore. Meet Me in Montana bereikte de eerste plaats in de Billboard Hot Country Singles Charts in oktober 1985. De single was de eerste nummer 1 hit voor Dan Seals en Mary Osmonds tweede. Haar eerste was Paper Roses in 1973. Nu aandacht voor Meet Me in Montana. Crossroads, nummer 1 country hit. Nobody seems to listen. No one ever smiles the way that you do. So I guess you'll never hear me on the radio. And I'd give up this crazy dream. Brittany Jean's tweede album Leaving Home bestaat uit tien originele songs en twee covers. Haar eerste album werd in 2012 uitgebracht en nu dan haar nieuwe album. Meet Me in the Wildwood doet wel enigszins denken aan Gordon Lightfoot's Pony Man. While the sun hangs around, the moon dreams of a hand me down day. original van deze week. Het origineel is van Nat King Cole uit 1950. Daarna is het totaal van andere artiesten gecoverd. De mijn meest bekende country en rock roll versie is die van Carl Mann uit 1959. En die ga ik dan ook draaien. Met een beetje goede wil zou je dit als de country original kunnen omschrijven. Just like the lady with the mystic smile Is it only that you're lonely They have to name you that. that's I just told just a cold and long, lovely work of art. Just a cold and long, lovely work of art. Just a cold and long, lovely work of art. A Few Confessions is de tweede in eigen beheer uitgebrachte cd van de uit Zuid-Carolina afkomstige singer-songwriter Macmillan. De songs zijn een mixture van country en Americana. En hoe dat klinkt kun je zelf beluisteren in Next Time, The Next Love Comes Around. She said she didn't mean to hurt me when she walked down She'd been holding on for way too long. She said she had to get away. I never saw this coming. I thought we were sweethearts. I guess we didn't know love, didn't know each other. That's why we fell apart. So the next time, the next love comes up. says love's everywhere. I know that's true, but I'm telling you, love only works when two hearts care. Right now, I'm just surviving. I'm living day to day. I keep a close eye on the horizon. Love could still come my way. Yeah, the next time, the next love. love Je Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Voor het Nederlands blokje heb ik gekozen voor een drietal nieuwe songs. Sandra van Rijs laat van zich horen met een nieuw akoestisch album van het naar haar genoemde trio. Ik draai van dat album Desperado en Last Train to Clarksville. Met daartussen de nieuwe single Scarred for Life van Change of Key. come to your senses. You've been riding out fences for so long now. Oh, you're the hard one. I know that you've got your reasons. These things that your bed. better live. past belongs in the past. I don't want you to know. You have to believe that's for the best. From then on, I knew for sure my dad was a victim of the war. station. We have coffee flavored kisses and a bit of conversation. No, no, no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. noisy railroad station all alone. I'm feeling low. Oh no no no, oh no no no, and I don't know if I ever come in. was het blokje country uit eigen land. Merle Haggard is op zijn 79 e verjaardag overleden. Ik beloof je dat ik er volgende week uitgebreid op terugkom. Hij was een voorbeeld voor velen. Rest in peace, Merle. Sing me back home. The warden led a prisoner down his doom. And I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached myself cell that my guitar friend do my request. Thank you. Thank you very much. Let him sing. a choir from off the streets came in to sing a few old gospel songs, and I heard him tell the singers, "There's a song my mama sang." Could I hear it once before you move along? Let him sing. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. You're the queen of them all. That's what makes it You're the end of my scheme. You're my best fit. You're the queen of them all. That's what makes it Vandaag sluit ik het eerste uur af met een heuse evergreen, Cottonfields, gebracht door Greyhound. Zometeen nog een uur country. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle, in the moon. cotton fields back home. When I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle, in the moon. cotton fields back home. Oh, and the cotton balls get a rotten, you can pick very much cotton in the mold. The cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In the mold, the cotton fields back home. Now it may sound very funny, but I didn't make very much money in the mold. The cotton fields back home. Now it may sound very funny, but I didn't make very much money in the mold. Cotton fields back home.